een Klomp met het NOS-journaal. In Peru door het slechte weer en aardverschuivingen. Door de hevige regenval dreigen nu overstromingen in de hoofdstad Lima. In het hele land zijn steden en dorpen getroffen door het water en zijn scholen gesloten. Na een periode van extreme droogte valt er sinds begin dit jaar uitzonderlijk veel regen in Peru. Er zijn al 62 mensen om het leven gekomen. 12.000 huizen in het land zijn vernield. De Franse presidentskandidaat François Fillon lijkt verder in het nauw te komen. Hij was al aangeklaagd voor fraude omdat hij zijn vrouw en kinderen tegen forse vergoedingen inhuurde als parlementair assistent, terwijl ze helemaal geen werk voor hem lijken te hebben gedaan. Nu wordt het onderzoek uitgebreid omdat Fillon zich door een rijke vriend zou hebben laten trakteren op dure pakken. Fillon zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat er een heksenjacht op hem gaande is. De Turkse stad Denizli maakt een einde aan de stedenband met Almelo. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. De burgemeester van de Turkse stad schrijft op Twitter dat de band wordt verbroken vanwege de vijandige houding van Nederland. De gemeente Almelo wist nog van niks. Eerder deze week dreigde de Turkse gemeente Gaziantep al de band met Nijmegen te verbreken. Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Europa League. De Amsterdammers wonnen vanavond in de arena met 2-0 van FC Kopenhagen. En dat was genoeg om de 2-1-nederlaag van vorige week in Denemarken goed te maken. De doelpunten werden in de eerste helft gemaakt. Traoré en Dolberg scoorden. Die laatste benutte een penalty. Het weer, vannacht meer bewolking en regen. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag trekt de regen weg in de loop van de ochtend. En dan smiddags komt de zon er weer bij. Het wordt maximaal 10 graden. In de avond valt er opnieuw regen. En ook zaterdag is het grijs en regenachtig.